Agenten vonden daarna de lichamen van twee mannen, drie vrouwen en een kind. De dader zou de ex van een van de vrouwen zijn. Apple stopt voorlopig met het laten afluisteren van Siri-opnames... meldt techsite TechCrunch. Begin deze week kwam aan het licht dat medewerkers van Apple... opnames van de spraakgestuurde virtuele assistent afluisterden. Er zou zijn meegeluisterd naar mensen die seks hebben... drugsdeals sluiten en praten met hun arts. Apple zou nu met een software-update komen... waardoor klanten kunnen aangeven dat Siri niet mag meeluisteren... ook al zou dit voor het verbeteren zijn van de dienst. Gisteren liet Google ook al weten in Europa te stoppen met het laten afluisteren... van opnames van zijn virtuele assistent. De conservatieve partij van de nieuwe Britse premier Johnson... heeft bij lokale verkiezingen een zetel verloren aan de liberaal-democraten. Daardoor heeft Johnson in het lagerhuis met zijn coalitiepartner DUP... nog maar één meerderheid van één zetel. De verkiezingen in Wales waren nodig omdat een zittend conservatief parlementslid moest aftreden. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn vier mensen lichtgewond geraakt... bij een aantal bomexplosies. De eerste bommen ontploften in de buurt van het centrum. Daarna was er een explosie bij een gebouw waar enkele ministeries zitten. Wie erachter zitten is niet duidelijk. De Europese ministers van Financiën stemmen vanochtend over de Europese kandidaat voor het voorzitterschap van het IMF. Oud-minister Jeroen Dijsselbloem is in de race om Christine Lagarde op te volgen. Behalve de steun van Nederland lijkt Dijsselbloem ook al Duitsland voor zich te hebben gewonnen. Het weer, buien trekken over het land en lokaal kan er veel neerslag vallen. Ook is er kans op onweer. Af en toe schijnt de zon en het wordt 20 tot 24 graden.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 Doe eens lief. Dankjewel. Namens het internet en sieren. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Welkom bij het tweede uur van de ZFM Zomer Up bijna 9 uur geweest. Dit zijn de BT's. Het waren de Bee Gees hier op de Summer Wake Up bij ZFM. Het is 7 over 9. En voor degenen die het jazzprogramma verwachten en de herhaling daarvan... dit is een nieuw programma. Um, we draaien jazz rond eh, half tien ongeveer. Maar we gaan nu eerst even door met Billy Ray Cyrus...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 You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty.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 ZFM. Stress I've been through all met de Kio uit Purmerend. Zoals jullie misschien weten kun je de stream ook via de stream ook naar ZFM luisteren. En dat kan via de site, dat kan via TuneIn Radio. Op heel veel manieren. En op die manier kun je over de hele wereld naar ZFM luisteren. Zo ook in Groningen. En dat weet ik, want daar zitten mijn ouders nu te luisteren. En speciaal voor hun deze twee nummers. stop and sit down and hear my song.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 Said I'm glad that you're around. sun is so strange to hear and see that someone so different is a soul like me. that you've known me. Somehow life is just too short for us to never be in touch. Oh, and that's why I wanna tell you that I love you very much. Oh, even though I don't always show. sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. Je suis pas bien dans ma tête. cœur se vide. une nuit où les promesses se disent aussi vite qu'elles se dilapident. pas bien dans ma tête. waren Alain Clark en Luane. Speciaal voor mijn ouders die in Groningen zitten te luisteren via de stream. Gaan wij door hier in Zandvoort met Senorita van Shawn Mendes en Camila Cabello. en dat was Shawn Mendes samen met Camila Cabello. En de mensen die dit horen, die, of vaker horen, die eh, kennen dit. Dit is de rubriek Jazz is niet eng. En dat weet je, uh, ik draai vaker hier op eh, de ochtenden. Op zaterdag en zondag hebben wij een jazzprogramma bij ZFM. En heel veel mensen zijn bang voor jazz, maar dat hoeft helemaal niet. Jazz is niet die muziek waar 1, 2, 3, 4 iedereen een ander liedje begint. Het is ook gewoon hele mooie, bijzondere gevoelige, mooie jazz. En een daarvan, is de grootste zangeres volgens mij, is Ella Fitzgerald. En met haar is Summertime. De eerste twee minuten zijn heel langzaam en dan geeft ze gas. Summertime up singing. You're gonna spread your wings and you'll take to the sky. up singing. You're gonna spread your wings and you'll take to the sky. But <laughs> till that morning, there's enough can harm you with daddy and mommy standing by. They say summertime, the living's easy. God makes it easy. You have to go out and work. So you go out and you do a day's work. It's so warm, it's so hot, you perspire. Yes, you perspire. Then you perspire. What do you get? Perspiration. But you don't mind it because it's summertime and the living's easy. So you say, um, think I'll go down. Let's let's go down and dig the real cool sounds at Mr. Kelly's. You come in Mr. Kelly's and you taste a while. Yes, Daddy, you drink a while. And you drink. What do you get? The check. You don't mind it because it's summertime. <laughs> It easy. <laughs> what do you care? Your daddy's rich. You got a good looking mother.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 Tu vois, ça ne s'achète pas. Frans Kal met Ella El La. Dat ging natuurlijk over onze artiest uit de rubriek Jazz is niet eng. Ella Fitzgerald. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Jazz is niet eng. En dan gaan we door met iets totaal anders. Wie is dit? Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. ZFM. It's a doubt you've put in place. I'm not in. I never looked away, and I got up to fall down, stood my ground. deploying. Wanna check on the other side of every word you say. How can I stay still with the lies you put me in? I'm not in. Doesn't have to be. Doesn't Have To Be That Way van FM Liti. Het is vijf of half tien. Buiten is het nog steeds grijs. Hier in de studio hebben we het licht aan. En niks aan. Wij gaan in ieder geval door met Maan. En dat is een, een van de eerste nummers van haar Pocketful of Change. En volgens mij is dit haar grote doorbraak geweest. my smoke. Show the world how I roll. Adeline is my code, never be broke, no. Live my days on the dark side, on the weekends get my shine. Leave my house to go home, stacked up. I live with pockets full of change. days. I'm just doing my way, and we will always amaze. I see you gaze. You live life on the wrong side. You have tried, but it's not mine. Leave my house to go home. Stacked up, I live with. 7FM. Man, Door met John Mayer, No Such a Thing. drama queens, I'd like to think the best of me is still hiding. dat was John Mayer. Volgens mij is dit helemaal geen live opname, maar zit dit er gewoon achteraan. Zo, en dan is het bijna kwart voor tien. Nog een paar minuutjes. En dan nog een paar uur. En dan begint het weer vanavond. fout gedaan? Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag.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 ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf echt alleen, ja echt alleen. Geen gezeur meer aan mijn kop, ach rot nu maar op. Ja, en dat was André Hazes. Dus. En vanavond gaat het dan eindelijk weer beginnen, in de eredivisie. En morgen, Vitesse, mag je toch? Je luistert naar een nieuw programma op ZFM, de Summer Wake Up. En er staat nog veel meer te gebeuren hier bij ZFM. We hebben nieuwe presentatoren, we hebben nieuwe programma's. Maar natuurlijk kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Heb je suggesties? Wil je meedoen? Wil je zelf een programma maken? Stuur een mail naar programmaleiding.zfmzandvoort.nl en dan horen we graag nog van je. Het is bijna tien voor tien. Ik ga nog even door met de vergeta. En dan. Eh, Trik is alweer. Don't go. Don't go. Stay. Everybody save a place for you. I got a place for you. Don't go. Don't go. You don't even have to try. No other lips can make me cry. But there is something about the way you look, something from my heart you took tonight.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 With a zombie and a dad. Stewart. En wij gaan nog even door tot de klok van 10 uur. We zijn begonnen met disco. We eindigen met disco. Dit is Donna Summer met de Bad Girls. Ik zie je graag volgende week weer.